Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend... om het verslavende middel fentanyl te bestempelen als massavernietigingswapen. De zware pijnstiller, die ook als druk wordt gebruikt... wordt volgens hem met Venezolaanse drugsboten naar de VS gesmokkeld. Hij zegt dat kartels uit Latijns-Amerika de Verenigde Staten proberen te drogeren. Door van het middel nu officieel een massavernietigingswapen te maken... krijgen het ministerie van Defensie en de inlichtingendiensten... veel meer mogelijkheden om op te treden tegen de smokkel van fentanyl. Bij een vliegtuigcrash in Mexico zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. Een privévliegtuig was opgestegen in de kustplaats Acapulco en kwam onderweg in de problemen. Het toestel probeerde een noodlanding te maken op een voetbalveld in de buurt van de stad Toluca, zo'n 50 kilometer ten westen van Mexico-stad. Maar het vliegtuig raakte het dak van een bedrijfspand en vloog in brand. Hulpdiensten zoeken in de loods naar mogelijk meer slachtoffers. De Spaanse regering heeft Airbnb een boete opgelegd van ruim 64 miljoen euro... voor het illegaal aanbieden van woningen. Meer dan 65.000 advertenties voldoen niet aan de eisen. Zo ontbreken er vergunningen en zijn woningen verkeerd geregistreerd. Airbnb zegt dat de woningen niet meer online staan. Spanje gaat al langer de strijd aan met de verhuurplatforms. Het land kampt met een woningcrisis en een tekort aan betaalbare woningen, vooral op toeristische bestemmingen. Airbnb en Booking.com worden als schuldigen gezien omdat ze de huurprijzen zouden opdrijven. Het weer. Vannacht op de meeste plaatsen droog en 4 à 7 graden. Morgen schijnt de zon geregeld, maar er komen ook wolkenvelden voor... waaruit er lokaal een buitje kan vallen.